De SP stelde voor om de rijkdom van een gemeente mee te laten spelen... in hoeveel asielzoekers er moeten worden opgenomen. De meerderheid van de Kamer vindt dat een prima idee. Per gemeente wordt straks bekeken hoeveel mensen er wonen, maar dus ook hoe rijk ze zijn. Een man uit Rwanda is opgepakt in Ermelo. De man van 67 zou een legerofficier zijn geweest tijdens de genocide in de jaren 90 in het Afrikaanse land. Hij wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij volkerenmoord op landgenoten. De man woont sinds 1998 in Nederland. Bij de genocide in Rwanda kwamen in 100 dagen tijd zo'n 800.000 mensen om. Er is weer een Nobelprijs uitgereikt, dit keer voor de natuurkunde. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Nobel Prize in Physics in equal shares to Pierre Agostini, Ferenc Kraus en Anne Lier. De drie wetenschappers deden onderzoek naar elektronen. Ingewikkeld verhaal, de Jip en Janneke versie. Ze gebruikten lichtflitsen om te bekijken hoe die geladen deeltjes bewegen in een atoom. Op superkleine schaal dus. En ze mogen nu bijna een miljoen euro verdelen. En de leeuwen van Artis krijgen een nieuw verblijf. Hun oude stekkie was meer dan 100 jaar oud en nodig aan vervanging toe. Het nieuwe verblijf daarentegen is van alle gemakken voorzien, vertelt de verzorger. We hebben een aantal verwarmde rotsen eh, waar de leeuwen, nou, als het wat, wat kouder is, gewoon lekker op kunnen liggen. Die rotsen zijn niet heel erg heet, die zijn zo'n 37 graden ongeveer. En die hebben we dan een aantal eh, verdekt opgesteld in het verblijf. En er zit er ook eentje voor het publiek aan de andere kant. Dus die mogen we gaan zoeken. Ja, het nieuwe verblijf is bijna tien keer zo groot. En ook hebben de leeuwen in hun nieuwe verblijf een prachtig uitzicht over Amsterdam. Behalve vandaag nog, dan, want er trekt regen over. Het waait ook nog eens flink. Het is niet warmer dan een graadje of 18. In het noorden blijft het vannacht nat. Morgen droogt het op. Een mix van zon en wolken dan bij maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Ermen de Hart van de ANWB. Viel op de N250 de kooi Den Helder in beide richtingen 3 kilometer file bij Den Helder.